Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Noordoost-Groningen is aan het eind van de... Het KNMI zegt dat de beving volgens een voorlopige berekening... een kracht had van 2,2 op de schaal van Richter. Het gebied wordt geregeld getroffen door bevingen... veroorzaakt door gaswinning. De VN-veiligheidsraad is van plan financiële sancties op te leggen... aan belangrijke leden van de islamitische terreurbeweging ISIS. Dat blijkt uit een uitgelekte ontwerpresolutie... die door Groot-Brittannië is opgesteld... ISIS-leiders zouden niet meer mogen reizen en hun internationale tegoeden moeten worden bevroren. Ook veroordeelt de resolutie directe en indirecte handel met de extremisten. Mogelijk stemt de Veiligheidsraad komende week over de plannen. Onderzoekers in het rampgebied van vlucht MH17 hebben in zes dagen in totaal 20 uur gezocht. Volgens het team is een belangrijk gebied met veel stoffelijke resten en wrakstukken zorgvuldig doorzocht. Op plekken die nog niet zijn bekeken liggen waarschijnlijk geen stoffelijke resten. Er zijn nog eens 42 slachtoffers geïdentificeerd. De helft van hen is Nederlander. In totaal zijn er nu 65 slachtoffers geïdentificeerd. Hilversum herdenkt volgende week zondag de 15 Hilversumse slachtoffers van vlucht MH17. Drie gezinnen en slachtoffers die op een andere manier verbonden waren aan de stad. Voor de herdenkingsbijeenkomst in een kerk wordt een stille tocht gehouden. Voetbal, Maarten Stekelenburg vertrekt naar AS Monaco. De Franse club huurt de 31-jarige doelman voor één seizoen van het Engelse Fulham. Met de optie om hem ook te kopen. Monaco werd vorig jaar tweede in de Franse competitie, die Stekelenburg mooi noemt. Ook vindt hij het geweldig om met AS Monaco in de Champions League uit te komen.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 Zandvoort. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit.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 the The next day life could be Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Talk.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 有风。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 adivido. Over you, ooh, ooh, adivido.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 we are. Spread to the world in trench time. highway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 knijp tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief meer, kan dus gaan waar hij maar wil.